Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zuiden en het midden van Nederland kunnen de komende dagen last krijgen van smog. Door het zonnige weer en de weinige wind wordt de luchtkwaliteit vooral dit weekend slecht, zegt het RIVM. Mensen die gevoelig zijn voor smog krijgen het advies om binnen te blijven en niet te veel actieve dingen te doen. In Frankrijk is een jongen van 16 overleden na een aanrijding met de politie. Correspondent van de Volkskrant Eline Huisman legt uit wat er is gebeurd. Wat we tot dusver weten is dat de politie aanvankelijk zou hebben geprobeerd om eh, de jongen staande te houden voor controle. Hij reed op een crossmotor en eh, volgens een politiebron reed hij op hoge snelheid eh, alleen op zijn achterwiel zonder helm. de jongen zou op dat moment zijn doorgereden, opnieuw gezien zijn door dezelfde agenten en toen op de vlucht zijn geslagen. Daarna knalde hij tegen een andere politieauto aan. De twee agenten zijn opgepakt. En zoek jij ook nog helemaal rot naar een studentenkamer? Nou, je bent niet de enige. En slecht nieuws, veel makkelijker wordt het de komende tijd ook niet. Het tekort aan studentenkamers blijft oplopen. Komt doordat studenten nu met de basisbeurs weer meer te besteden hebben... en dus ook eerder het huis uit willen. Deze student in Zwolle lukt het ook maar niet om een eigen stekkie te vinden... zag verslaggever Harro Brouwer. Zou je graag op kamers willen in Zwolle? Op kamers, ja. In Zwolle als het te betalen was, zeker. Maar op het moment lijkt dat niet dat dat eh, mogelijk is. Het is moeilijk hè, in Zwolle, kamer vinden. Ja, voor één persoon is dat uh, zeker in Zwolle denk ik niet mogelijk binnen een redelijke tijd. En dus zit er voor hem maar één ding op. Vanavond weer met de trein naar huis? Ja, gewoon lekker met de trein fietsen dan, eh, dat is hem. Afgelopen jaren gingen er juist minder studenten op kamers. Door het leenstelsel kwam er minder geld in het laadje... en besloten veel studenten langer thuis te wonen. Het weer, opnieuw een zomerse dag vandaag. Veel zon en 28 tot 30 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan een paar korte files. Op de A4 de richting Amsterdam verkropen die Nieuwe Meer 5 minuten vertraging.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 me I'm standing on the edge and I don't know what else to give I love you? How can I love you? If you just don't talk to me, babe Flowing through my head There's a question, is she needing Another side of a man looking at me Looking at the last three years like I did I could never see us ending like this Seeing your face no more my pillow pretend it never happened to me But after this episode I know see You can never tell how the next day life could be You know what it feels like Loving someone that's in the USA, I was out walking.